terwijl de rode lichten al knipperen en de slagbomen naar beneden gaan. Vanaf vandaag hangt er ook een camera bij een overweg in Baarn... want daar gaat het nog wel eens mis. Heel vaak. Wie dan? Ja, verschillend. Soms jeugd, mensen die haast denken te hebben. Ik weet wel dat er filmpjes zijn van mensen die dan hier zo in het midden ja. staan. Eh, en dat er dan een trein voorbij rijdt en zo. Ja, soms gaan de bomen open en dan meteen weer dicht. En dan blijven de lichten aan. En dan moeten ze snel nog even twee, drie snel doorheen Oké. Nou ja, die worden gepakt vanaf nu. Eh, ja, ik denk dat het goed is. Automobilisten die de fout ingaan krijgen een boete van 300 euro. Uiteindelijk moeten er bij 40 spoorwegovergangen flitsers komen. Vanuit de Gazastrook zijn vanochtend vier raketten afgevuurd op Zuid-Israël. was vlak nadat daar een herdenking was begonnen... omdat het vandaag precies een jaar geleden is dat Hamas aanslagen pleegde in Israël. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt, zegt verslaggever Sander van Hoorn. Dat is natuurlijk de grote angst vandaag... dat vanuit Gaza, vanuit eh, Libanon dit moment, deze dag gemarkeerd wordt met eh, raketten. En dat je dus zult zien dat tijdens zo'n herdenking ergens het luchtalarm eh, afgaat. Er was vanochtend ook een herdenking op de plek van het Supernova Festival. Op die plek vermoorden Hamas-terroristen een jaar geleden 360 mensen... namen ook bezoekers mee als gijzelaar. Een primeur voor basketballer LeBron James en zijn zoon Bronny. Ze speelden samen een wedstrijd in de NBA, de Amerikaanse basketbalcompetitie. En dat is nog nooit gebeurd. Vannacht was het dan eindelijk zover. We've been waiting for it. It is the preseason, but LeBron James en LeBron James Jr. are on the floor at the same time. <laughs> is nice. LeBron James is een van de beste basketballers uit de geschiedenis. Hij is 39, maar heeft zijn pensioen al een paar keer uitgesteld... zodat hij ooit nog eens een wedstrijd met zijn zoon kon spelen. Het weer dan, het is bijna overal droog. De zon laat zich ook zien tussen de wolken door. En het wordt vandaag ongeveer 19 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van ANWB. In Noord-Holland heb je nog een kwartier vertraging op de A1 naar Amsterdam... tussen naar de West en Knoppend het A2 naar Amsterdam tussen Breukelen en knooppunt Amstel. 25 minuten vertraging over 12 kilometer. Dan de A4 naar Amsterdam voor het knooppunt De Nieuwe Meer. Een kwartier extra reistijd. En de A9 Diemen-Alkmaar tussen Holendrecht en Aalsmeer. 35 minuten vertraging. Eerder vanochtend is daar een ongeluk gebeurd. De N201 Hilversum Hoofddorp tussen Vinkerveen en de aansluiting met de N196.